Van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie onderzoekt hoe geen stijl vertrouwelijke informatie kon krijgen over een aanrijding bij het Centraal Station. Een automobilist reed in juni voetgangers aan. Geen Stijl publiceerde vandaag een deel van het politiedossier. Volgens het weblog is de automobilist van Marokkaanse afkomst... en is er genoeg reden om te betwijfelen dat er sprake was van een ongeluk. De politie zegt dat uitgebreid is onderzocht of het om een aanslag ging. Dat is niet zo, de man heeft diabetes en werd onwel. Blokker-directeur Rob Heesen stapt per direct op. Het bedrijf heeft laten weten dat het vertrek van Heesen het bedrijfsbelang ten goede komt. Meer is er niet over zijn ontslag bekendgemaakt. Moederbedrijf Blokker Holding leed vorig jaar een recordverlies van 180 miljoen euro. Een groot aantal blokkerwinkels is gesloten. Ook verdwijnen er bijna 2000 banen bij het concern. Londen trekt tientallen miljoenen uit om de bewoners van de door brand getroffen Grenfell Tower een nieuw permanent huis te geven. Er zijn zo'n 160 mensen die door de brand geen woning meer hebben. Volgens een Britse krant worden de vervangende huizen gekocht in de buurt van de afgebrande flat, zoals in Notting Hill en North Kensington. Omdat dit de duurste wijken van de stad zijn, moet de gemeente flink wat geld uitgeven. Bij de brand in de Grenfell Tower in juni kwamen zeker 80 mensen om het leven. De beheerder van het tolsysteem in België, ViaPass, is verbaasd over de klachten van Nederlandse transportbedrijven. Die zeggen dat het systeem niet goed werkt. Honderden chauffeurs zouden onterecht een bekeuring krijgen. Volgens ViaPass zijn er sinds de invoering een paar honderd klachten binnengekomen, terwijl er dagelijks tienduizenden vrachtwagens door België rijden.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 In de Randstad is veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 9 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd en daar is de linker rijstrook nog dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij het Ringvaart Aqueduct gebeurde ook een ongeluk. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Nog wel 6 kilometer. A12 dan Den Haag-Utrecht. Tussen eh, Den Haag-Malieveld en Zoetermeer is de vertraging inmiddels al 40 minuten. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook ruim een half uur oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer door een auto met pech.